Voor dat project moeten speciale pijpleidingen worden gemaakt. En dat zag een milieuorganisatie niet zitten, vertelt mijn collega Sarah Buurman. Die was bang dat er eh, te veel stikstof op de nabijgelegen natuurgebieden terecht zou komen. En dat daardoor schade aan die natuur eh, zou ontstaan. Daar is de hoogste rechter het niet mee eens. De gevolgen voor de natuur zouden niet zo groot zijn. Russische drones hebben graanloodsen aangevallen in een haven in Oekraïne. Dat zegt de baas van de Oekraïnse provincie Odessa. De gebouwen zijn beschadigd, maar er zou niemand gewond zijn geraakt. Een student in Delft is naar de hoogste rechter gestapt. Hij eist dat hij twee gemiste tentamens mag herkansen. De jongen kreeg begin dit jaar zijn toets niet af omdat hij te weinig tijd kreeg. En bij een ander tentamen kwam hij te laat omdat de locatie verkeerd aangegeven stond. En Sarina Wiegman kan nu geschiedenis schrijven. Als coach met Engeland de halve finale, als ze eh, als coach met Engeland de halve finale tegen Australië wint, dan wordt ze de allereerste trainer die met twee verschillende landen een WK-finale haalt. Eerder lukt haar dat al met Nederland. Wiegman denkt dat het een lastige wedstrijd wordt, want het stadion zit vol met Australiërs. Dat geeft natuurlijk een enorme boost eh, voor Australië. Maar uiteindelijk eh, hebben wij ook wel laten zien dat we in het toernooi gegroeid zijn en ook een behoorlijk niveau halen. Dus ja, ik denk dat zij eh, misschien wel het gevoel hebben dat ze moeten. En wij willen ook heel graag. De winnaar speelt in de finale zondag tegen Spanje. Het weer op de meeste plekken droog en aardig wat zon bij 22 graden op de Wadden en 25 in Brabant.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 Ik ben vandaag begonnen met Tonight I Celebrate My Love van Pablo Bryson en Zorbetta Fleck, gevolgd door Ed Sheeran, Shape of You. En we gaan door met een Nederlandstalige, Het Goede Doel, Vriendschap. verhuisde naar een andere stad Ik heb als ik het goed heb nog één kaart van hem gehad Eén keer trek je de conclusie Vriendschap was George McRae met Rock You Baby. Afgelopen weken zijn alle doorlaatbewijzen verstuurd naar zandvoorters die een auto hebben. Deze documenten kunnen achter de voorruit van de auto worden geplaatst... zodat tijdens de Dutch Grand Prix het dorp kunnen in- en uitrijden. Want een donderdag, 24 tot en met zondag 27 augustus... is Zandvoort alleen per auto toegankelijk voor inwoners en bestemmingsverkeer. Op social media gaan berichten er rond dat doorlaatbewijzen te koop worden aangeboden. Vreemd, want iemand die een doorlaatbewijs koopt kan nergens parkeren omdat de parkeerplaatsen zijn gesloten en de parkeermeters buiten werking zijn. Auto's die gescand worden en niet in Zandvoortse databases voorkomen... zijn illegaal aanwezig en zullen worden beboet. Eddie Cochran, Three Steps to Heaven. Bell. ZFM. Dit waren de Bengals met Eternal Flame. Yesterday, yesterday, yesterday. Guys and Dolls was van 1974 tot 1985 een Britse popgroep. De popgroep werd in 1974 opgericht. Zij scoorde enkele grote hits, waarvan You're My World zelfs een nummer 1 notering haalde... Twee leden verlieten de groep in 1977 en oogsten zelf veel succes in Groot-Brittannië als het duo Dollar. Met een overgebleven vier leden vervolgden Kais en Dolls zijn weg. In 1980 verhuisde de band naar Nederland. Kais en Dolls viel in 1985 uiteen, waarna Grant en Forsyth als duo verder gingen en enkele grote hits scoorden. Hier zijn de Kais en Dol met Angel in the Morning. my love can find your heart. And there's no need to take a stand, for it was I who chose dit was Joe Cocker met You Are So Beautiful. Half oktober vindt weer het culturele evenement Zandvoort Art plaats. In het weekend van 14 en 15 oktober kunnen kunstliefhebber weer een unieke kunstroute afleggen... langs een diversiteit aan kunstenaars in Zandvoort. Het veelvuldige evenement biedt een brede scala aan kunstvormen... waaronder beeldende kunst, schilderkunst, fotografie, dichten, muziek en dans op verschillende horecalocaties en in eigen ateliers zullen veel getalenteerde kunstenaars uit Zandvoort hun creaties presenteren. Al dus Leotien Wagenaar, een van de initiatiefnemers. Het belooft een uniek, kunstzinnig evenement te worden die menig bezoeker zal inspireren. Noteer daarom alvast in de agenda 14 en 15 oktober Zandvoort Art. Bolland en Bolland met You're in the Army Now. verzoekplaat vandaag. En de verzoekplaat is van mijzelf. Omdat ik vandaag ook het heugelijke feit heb dat ik jarig ben. En ik heb gekozen voor Celtic Thunder. We kijken allemaal terug, en zeker als je het leeftijd bereikt die ik bereikt heb, naar vroeger. De Gold en de Silver Days. As I'm sitting in the firelight turning back the years. I can hear my mother singing in the morning as she scrubbed our shining faces and then packed us off to school. All too soon, those days were over without warning. songs of our gold and silver days. Days filled with innocence and love. night My father took the floor I can hear us join together In the chorus Singing just a song at twilight Or the moon behind the hill Now those voices all are silent Gone before I can hear the songs, the stories, and the laughter. Through the years, we all were scattered, but the friends we made back then were the friends we could rely on ever after. In de duinen van de Zilk ligt een oeroud duinrelict. In de Amsterdamse waterleidingduinen. Duizenden jaren ouder dan de overige prachtige duinen van de Amsterdamse waterleidingduinen. De bollenstreek van Zuid-Holland is ontstaan door grootschalige opgraving van duingronden. Slechts hier en daar zijn er een paar snippers ontsnapt. Zoals bij de Zilk dus. De ouderdom kenmerkt zich in de bodem waar de kalk in de loop der eeuwen is uitgespoeld. Daar bevindt zich zelfs nog een uniek heideveld. Alsof je op de Veluwe bent. Andere prominente kalkmeiders is de adelaarsvaren die hier opmerkelijke trekjes vertoont. Bijzonder bij de Dezelk is ook de natuurlijke overgang van jonge duin met kopjesduinen naar de oude duin en de strandwal. Een historische sporen van het paardenkerkhof, Sassenberg en de bedding van een voormalig duinbeek. Voor de liefhebber van natuur, landschap en historie, kom dat zien. De toegangskaart van de Amsterdamse Waterleidingduinen is dan wel verplicht... maar dat is zondag 20 augustus om 2 uur. En het is de ingang van de Zelk, bij het dorp de Zelk. Joppenweg 1, Noordwijkerhout. Een aanmelden is niet nodig en het duurt tot ongeveer half vijf. Doe maar. Smoor verliefd. is moe op jou. Keer op keer sta ik weer neer, ik kan niet meer tot over mijn ogen smovel liefst op jou. instrumentaal van de week. Ernst Aaron Freeman, geboren in 1922 en overleden in 1981... was een Amerikaanse pianist, organist, bandleider en arrangeur. Hij was verantwoordelijk voor het arrangeren van vele succesvolle ritme- en blues- en popplaten van de jaren 50 tot 70. In 1935 begon hij te spelen in nachtclubs in de omgeving van Cleveland en vormde hij ook een klassieke muziektrio voor lokale sociale gelegenheden met zijn vader en zijn zus Evelyn. Rond 1939 vormde hij en Evelyn een nieuwe band, de Evelyn Freeman Swing Band. Hier is Harry Freeman met De Twist. Radio. Pit Report. Report. Toch een live podium op Raadhuisplein tijdens de Dutch Grand Prix weekend. Onder meer dankzij de hulp van de dorpsgenoten komt er toch een podium met live optredens op het Raadhuisplein tijdens de Formule 1 weekend. Het is een enorme meevaller voor de organisatie van het Zandvoort Race Festival. In aanloop naar de race, op zondag 27 augustus, worden er door het hele dorp twee weken lang allerlei activiteiten georganiseerd. Extreme stage trucks, dat vanuit Zandvoort opereert, is bereid gevonden om tegen een schappelijke prijs en zeer vriendschappelijke voorwaarden een schitterende podium beschikbaar te stellen. Niet staat een spetterende pre-party op vrijdag en zaterdag voorafgaand aan het race op zondag nog in de weg. Vrijdag 25 augustus trappen we af met een zwingende avondvullende show... van de zeer veelzijdige feestband Captain Midnight, anders van de horen.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 eclipse of the heart. of the violence of the sea. Feeling young, feeling strong. At the height of the fight, so nothing can go wrong. We know we always wanna be. praying for a sign of distant light. There's and there's the fire.